In Heemskerk zijn daarom onlangs al camera's geplaatst... en ook in Beverwijk komt er nu camera-toezicht. Op sommige andere begraafplaatsen in het land hangen al sinds een paar jaar camera's... zoals in Tiel en Den Haag. In Hoensbroek, waar vorig jaar veel vernielingen waren, is gekozen voor extra surveillances, omdat camera's ten koste zouden gaan van de intimiteit. Een Syrische asielzoeker is in Oostenrijk veroordeeld tot levenslang. Hij heeft zeker twintig gewonde en weerloze militairen van het Syrische leger vermoord, zo oordeelt de rechter. De man van 27 maakte deel uit van het vrije Syrische leger dat strijdt tegen het bewind van president Assad. Hij werd opgepakt toen hij tegen een andere asielzoeker opschepte over wat hij had gedaan in de buurt van de stad Homs. Zijn advocaat tekent beroep aan. Hij vindt dat de woorden van de Syrische asielzoeker onjuist zijn vertaald. De organisatie Journalisten zonder Grenzen eist van Turkije de onmiddellijke vrijlating van de Franse fotojournalist Mathias Depardon. Die werd drie dagen geleden aangehouden op beschuldiging van het maken van propaganda voor een terroristische beweging. Hij was bezig met een reportage over de rivieren uit Fraat en Tigris voor National Geographic. Er zijn aanwijzingen dat hij wordt uitgewezen. Zo'n 500 omwonenden en ex-werknemers van het chemiebedrijf Gemoers bereiden een schadeclaim voor. Ze willen 50 miljoen euro van het bedrijf omdat ze jarenlang zijn blootgesteld aan giftige stoffen. Volgens hun advocaat heeft een aantal mensen gezondheidsklachten en immateriële schade opgelopen. Gemoers maakte onder meer de anti-aanbaklaag Teflon. Daarbij werd de chemische stof C8 gebruikt. Die is volgens toxicologen gevaarlijk voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en de temperatuur loopt op tot 18 tot 22 graden. In de loop van de dag trekt er vanuit het zuiden bewolking over het land en vallen er buien.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 una esa boca linda, tu boca linda. essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda, tua boca linda, essa boca linda. calienta con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante. Tu boca linda. Het ritme van Zandvoort.